Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Even paffen tot je trein gaat is er nu echt niet meer bij. Afgelopen maanden is door de NS hard gewerkt aan het verwijderen van de laatste bijna 400 rookpalen op perrons en stations. Nou, we willen graag ons eh, steentje bijdragen aan de ambitie van de overheid om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Vanaf vandaag zijn alle stations dus echt rookvrij. En als er dan toch nog een roker rondloopt? Nou, dan zullen we ze vriendelijk verzoeken om een sigaret uit te maken... en even te wijzen op de nieuwe huisregels. Tot wanneer? Ja, want op een gegeven moment moeten jullie wel gaan handhaven, toch? Ja, eh, in het uiterste geval kunnen we ook een boete uitdelen, inderdaad. En die boete kan je 95 euro gaan kosten. In Rozenburg, in de buurt van Rotterdam, is gisteravond een jongen van 17 doodgestoken. De jongen werd bloedend op straat gevonden. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren en op straat te opereren, maar dat had geen zin meer. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Er is flink doorgewerkt op het spoor tussen Amersfoort en Amsterdam. Vanwege een kapotte bovenleiding konden daar sinds gisteravond geen treinen meer rijden. Maar de bol is nu bijna gefixt. Over een uurtje kunnen de eerste treinen weer rijden. Sinds gistermiddag geldt in heel Nederland het dringende advies om een mondkapje op te doen in publieke binnenruimtes. Dus winkels, gemeentehuizen, bibliotheken, dat soort plekken. Maar houden mensen zich ook al aan dat advies? Verslaggever Vincent van Rijn die telt vanochtend de mondkapjes op het station in Den Bosch. Nog niet zoveel om eerlijk te zijn. Je zou de hoeveelheid wel als mondjesmaat kunnen omschrijven. Ik liep zojuist hier over het station in Den Bosch... waar ook een kleine supermarkt is opengegaan. En daar droegen de meeste mensen geen mondkapje. Bijvoorbeeld de koffiezaakje of de winkels zie ik er nog niet zoveel. Het advies van het kabinet is wel opvallend. Eerder kwam er juist geen landelijke mondkapjesplicht... omdat het dragen van die dingen alleen maar voor schijnveiligheid zou zorgen. Heb ik nog het weer voor je. Het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. Daarna komen er opklaringen en het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden door een defecte bovenleiding geen treinen tot ongeveer half acht.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 All my life been putting on a fake smile. Sitting on my own, feel like I'm ex. I've never really been the one to reach out. Acting like my life was squeaky clean now. Like everything I do is just a letdown.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 en Zomerhits. sun's up on stage, still laying in your bed get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out. All my time. Go on, make me lose my mind. de hoofdpunten van het NOS-journaal. KLM en de vakbonden voor het cabinepersoneel en het grondpersoneel... zijn het eens over arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan. Die afspraken zijn nodig om de staatslening aan KLM van 3,4 miljard euro zeker te stellen. In de eerste coronagolf zijn ruim 10.000 Nederlanders overleden door het coronavirus. Volgens het CBS stierven er iets meer mannen dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen was bijna 80. Bij de vrouwen was dit bijna 84. Steeds vaker worden mensen die beleggen in het buitenland misleid door onbetrouwbare beleggingsbedrijven. De AFM kreeg dit jaar al honderden klachten van mensen die hun inleg kwijt zijn. Soms gaat het om honderdduizenden euro's aan spaargeld. Het weer, regen, vanmiddag pas in het noordoosten. Maar tegen die tijd klaart het in het zuidwesten weer wat op. En het wordt vandaag 15 graden. Je bent al vaker soms terecht, maar soms niet nodig. De spanning is al om te snijden en dat gevoel wil ik niet meer. Zeg mij, hoe zijn wij hier gekomen? Het was een hele wilde nacht. Schreeuwend door de binnenstad. Maar... Je weet ik heb geleefd, ik heb heel veel fout gedaan, maar laat me niet gaan. Ik ben een jongen van de stad, als je mij hier achterlaat. waar wij ooit begonnen maar overdomen. Zonder onweer, zonder donder, zonder alles wat miskeert. Maar ik spreek liever overmorgen. Kan je niet zien dat ik spijt heb? Ik kom niet vooruit als ik je kwijt ben, dus laat mij niet gaan.